Jing Tyra. Zo, een mond vol. Maar dan heb je wel wat nighttime in de main club mix. Hij is binnen. Hij staat er klaar voor. Oh, wie hebben het? Zandvoorts talent. DJ Dion Sydney het komende uur. Helemaal alleen voor jou non-stop hier bij See It. Tot 11 uur. Gevolgd door DJ JK. Dat zei ik ook. Dit is See It. Blijf luisteren. En blijf reageren. Krijg hier een mailtje van Mark. Lekkere plaat. Die nighttime. Nou Mark, helemaal goed. Blijf luisteren op jouw 106.900.45. En natuurlijk via www.cfmzandvoort.nl via de livestream. Dit is See It. is all we need. need out outer space, space in your motherfucking face. So, so, so, so. higher. We don't need hook lines, don't need no choirs, don't need no pads to make you go higher. We don't need horns, sax, reeds, and flutes. If your name ain't bass, motherfucker, you we don't need horns, sax, reeds, and flutes. If your name ain't bass, shit, motherfucker, you. Cause all we need is all we need is. find where I belong. You're crying other side. dat je nog luistert naar See It op jouw CFM's antwoord. Mij, DJ JK, kun je zo meteen horen na de klok van 11. Nu eerst DJ Dion Sydney. No more compromising. Feel it, hope is rising high.